uur. Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De man van 27 die vorig jaar een aanslag pleegde op een woonboot in Wormer... waarbij een dode viel, is veroordeeld tot 17 jaar cel. Er was 10 jaar en tbs geëist. De rechtbank legde geen tbs op omdat niet bewezen kon worden... dat de man aan een stoornis leed. Bij de aanslag kwam een jaar geleden de 53-jarige bewoner van de woonboot om het leven... en raakte een vrouw van 51 zwaar gewond. Later bleek dat de dader uit Purmerend zich had vergist en het explosief op de verkeerde woonboot had geplaatst. Hij wilde wraak nemen op een man die zijn minderjarige zus zou hebben misbruikt. De katholieke kerk moet de deuren meer openstellen voor mensen die niet volgens de Rooms-katholieke doctrine leven, zoals homo's en gescheiden mensen. Dat blijkt uit nieuwe richtlijnen die paus Franciscus heeft gepresenteerd. Het Vaticaan blijft wel tegenstander van het homohuwelijk. huwelijk in het document schrijft de paus dat het persoonlijk geweten doorslaggevend is en niet de richtlijnen. Minister Dijsselbloem wil druk zetten op de afspraken over noodsteun aan Griekenland. Dat zei hij naar aanleiding van stakingen in Griekenland en berichten over onrust bij het Internationaal Monetair Fonds. Gisteren lag een deel van het openbare leven in Griekenland plat door een staking, waarmee de Grieken protesteerden tegen bezuinigingen en verhogingen van de belastingen. Functionarissen van het IMF maken zich zorgen over de voortgang van de gesprekken over schuldverlichting. Volgens Dijsselbloem zijn ze bang voor een nieuwe Griekse crisis. De informatie in ziekenhuisdossiers blijkt niet altijd te kloppen. Bij een steekproef van de Consumentenbond blijkt dat 20 van de 40 Nederlanders die hun dossiers opvroegen een document kregen dat onvolledige of onjuiste informatie bevatte. Vijf anderen kregen het dossier niet eens te zien en in één geval kreeg iemand het dossier van iemand anders toegestuurd. Het weer nog, wolken en zon wisselen elkaar af en af en toe valt er een bui. Er staat een matige zuidwestenwind en het wordt 10 tot 12 graden.